ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Amsterdam is helemaal klaar met alle TikTok-rijen en andere drukte in de binnenstad. Daarom moeten toeristen vanaf januari volgend jaar extra gaan betalen als ze in Amsterdam willen slapen. Vorig jaar waren er voor het derde jaar op rij meer dan 20 miljoen overnachtingen in de hoofdstad. En dat moet echt omlaag, vindt het stadsbestuur. Ze verhogen daarom de toeristenbelasting van 12,5% naar 33% per overnachting. En daarmee wil Amsterdam panden gaan opkopen... zodat daar geen hotels, bed-and-breakfasts of Nutella-winkels in komen. Tien soevereinen moeten tot 2,5 jaar de cel in. De groep die de overheid niet erkent riep online op tot geweld tegen burgemeesters en ambtenaren. En ook waren er plannen voor een aanslag op de burgemeester van Deventer. De straffen vallen wel een stuk lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Volgens de rechtbank omdat het vooral bij online dreigen bleef. Het ging om het uitwisselen van gedachten en het ook daarmee oproepen van anderen tot het meedoen aan dit gedachtegoed. En dat vindt de rechtbank gevaarlijk. En het belangrijkste wat eh, een groot deel van deze groep verdachten wordt eh, verweten... is dat ze bezig waren om wapens eh, te kopen. Ze hadden zelfs al wapens het is je vast niet ontgaan. Het is vandaag Black Friday. De koopjes en aanbiedingen vliegen je al weken om de oren. Bij een kringloop in Zaandam hebben ze iets bedacht op al dat kopen. Want in plaats daarvan veranderde de winkel vandaag in een grote ruilbeurs. Swap Friday, zoals ze het zelf noemen. Iedereen kan langskomen om iets te brengen en om te ruilen. Van een theeglas tot aan eh, een volledige boedelbak gevuld. Alles welkom. En iedereen krijgt één swappunt. En kan daarmee een eh, artikel uit de categorieën kleding, boeken, speelgoed, ja, ongeacht eh, de prijs of eh, het formaat eh, meenemen. Ja, want iets nieuws hoeft niet altijd nieuw te zijn, vinden ze. Het weer vanavond op de meeste plekken droog en bewolkt. In het zuidoosten wel kans op wat motregen. Morgen op de meeste plekken droog gaan we de zon vaker zien. Het wordt dan een graad of 10. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet eens heel veel files in Noord-Holland... maar op de A9 van Amstelveen naar Den Helder... heb je tussen Akersloot en Heilo wel een kleine 10 minuten tijdverlies...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 Twee weken geleden schreef de krant dat hij VVD-leider Jezelgus een leugenaar had genoemd. Weijers trok zich terug als informateur. De omstreden stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, stapt op. Hij is betrokken bij een omkoopschandaal rond een Oekraïns staatsenergiebedrijf. Vanochtend hebben Oekraïense anticorruptiediensten het appartement van Yermak doorzocht. De gemeente Amsterdam komt met extra maatregelen om de drukte in de binnenstad door toeristen terug te dringen. Grootste verandering is de toeristenbelasting die vanaf januari stijgt naar 33,5 procent. Het weer morgen op de meeste plaatsen droog en wat zon.